van met het NOS-journaal. In de Malediven mag iedereen die geboren is in 2007 of daarna... vanaf vandaag geen tabaksproducten meer kopen en gebruiken. De eilandengroep is het eerste land ter wereld dat een rookverbod instelt voor een hele generatie. Het verbod blijft hun hele leven gelden. Winkeliers moeten de leeftijd van klanten controleren... en wie toch tabak verkoopt aan jongeren riskeert een boete. De maatregel geldt ook voor buitenlandse toeristen... In het Verenigd Koninkrijk is een soort gelijkrookverbod voor een hele generatie voorgesteld... maar dat plan ligt al ruim een jaar op de plank. En in Nieuw-Zeeland werd zo'n maatregel twee jaar geleden ingetrokken... nog voordat het van kracht was geworden. In het westen van Kenia zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen... na een aardverschuiving door hevige regenval. Zeker 30 mensen worden vermist en tientallen mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Het zoeken naar overlevenden is nu gestaakt, maar gaat morgen verder. Veel wegen zijn onbegaanbaar, wat reddingsacties bemoeilijkt... Het Rode Kruis heeft 25 zwaargewonden opgehaald... en naar een veilige plek gevlogen voor medische hulp. In de eredivisie heeft NAC Breda thuis gewonnen van Go Ahead Eagles. Talviti maakte in de 48e minuut 1-0 en dat werd ook de eindstand. Eerder vandaag verspeelde Ajax voor de zesde keer in 11 wedstrijden punten. De nummer 4 kwam thuis tegen Heerenveen niet verder dan een 1-1 gelijk spel. Gods bracht Ajax aan het begin van de eerste helft op voorsprong... En Heerenveen kwam in de 69e minuut op gelijke hoogte door een doelpunt van Zeik. Het weer op de meeste plaatsen opklaringen en droog. In de kustgebieden vanavond en vannacht wat buien met kans op onweer. Morgenochtend soms een bui, maar op veel plaatsen droog met zon. Maar in de middag meer bewolking en vanuit Zeeland dan weer buien.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 2100 till midnight on ZFM. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanford and DJ Melso on CFM's Nightwalk Main Stage. en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightmark Mainstage. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duin en het centrum. Ja, je hoort het al, mijn stem klinkt niet helemaal. Ik ben eh, goed te pakken genomen door het weer, de storm, de regen, de hagel. ja, gisteravond begon het al. Eh. ik rook als een ketter. Nou, roken is onmogelijk, zeggen mensen. Ja, dat is alleen maar positief. Natuurlijk, roken is ongezond, maar... Hè? Als je zoveel rookt als ik, dan heb je toch echt een sigaret nodig. En als je die sigaret niet eens kan roken... omdat je dan doodgaat van het hoesten... keelpijn, verkoudheid, dan... Eh, hè. Dus eh, vanavond eh, weinig gelul. Gewoon lekkere muziek op de radio. Jouw warming-up voor jouw stapavond. En dat is ook van die dat we het als opening... zelfs plaaggeblek krijg ik. Rick Marshall met Free. Onderweg meteen Botan. Maar eerst die Barbara Tucker met No More Broken Hearts Part 2. De Brian Kidd Extended Remix. Ik zou zeggen, jouw warming-up voor jouw stapavond. Blijf lekker bij ons. We zijn bij je tot aan middernacht. Straks een tweede uurtje DJ op. Met zijn Global House Vibes. En straks de derde uur vliegen we hem naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. drop Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. dat was Mainline met Music Feeling. En daarvoor eh, Botan met That's Right. Ja, ik heb eh, eigenlijk vandaag niet zoveel te vertellen. Genoeg te vertellen, maar eh, het, het, is een beetje lastig allemaal. als je verkouden bent, keelpijn hebt, koorts. Ja, en toch een programma wil maken. Dus weinig gelul, maar wel een hoop lekkere muziek. Ik heb een white labeltje voor je. Zometeen Do It Again, de Dexter Troy remix. Die heeft hem gemaakt is hoe je Sinsica met Love en de Voer.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 Mix. Mix. mix. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Ja, dat waren Mirko en Meeks met Do Your Thing. En daarvoor het eh, white labeltje Do It Again in de Dexter Troy remix. CFM's antwoord, Nightwalk Mainstage, iedere zaterdagavond. Zijn we bij jouw warming-up voor jouw stapavond. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië bij DJ Kelly. Vorige week hadden we ADE. En nu zijn we allemaal aan het bijkomen. En ja, ik eh, heb hem zwaar te pakken. De griep heeft me gepakt. Echt vreselijk. Ik ben er niet gelukkig mee, maar eh, hè, het is even niet anders. Muziek op de radio, daarvoor ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd.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 Het is, het is nog lang geen tijd. Het is nog niet eens kwart voor. Dus muziek, Ten Snake en Jer Jensen... Gert Jensen moet ik zeggen met Push. En ook Jay Vegas komt eraan met zijn laatste verschenen hit. techno, and dance. Nightwalk Main Stage. main stage on ZFM. The best beats, beats, beats, only here, here at the Nightwalk main stage. Nightwalk. Nightwalk. Ja, dat was Revival House Project. Samen met Alexa Pearl en eh, Nambi met Deeper Love. Oud grote hit in de jaren 90 van uh, eh, Clivis Cole. En daarna eh, heel vaak geremixed. En nu is het tijd voor uh, Die komen eraan. Samen met House of Prayers met Let's Play House. De 2025 Amsterdam editie, oftewel gemaakt voor ADE.